Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland en Rusland staan de komende dag voor het eerst tegenover elkaar... in een rechtszaal in een zaak over de MH17-ramp. Dat gebeurt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De zaak staat los van de strafzaak in Nederland. Nederland verwijt Rusland dat het met het neerhalen van het vliegtuig in 2014... het Europees Mensenrechtenverdrag heeft geschonden... Rusland erkent het Hof in Straatsburg. Daarom heeft Nederland de zaak daar aangespannen. Het is bijzonder dat er landen tegenover elkaar staan. Meestal klagen bij het Mensenrechtenhof burgers hun overheid aan. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de coronaversoepelingen. Wel pleit de koepel voor meer perspectief voor horecazaken die het moeilijk hebben, zoals de nachthoreca. Ook de museumvereniging zegt blij te zijn, maar hoopt ook dat er snel verder kan worden versoepeld. Bioscopen, poppodia en festivals reageren minder enthousiast. Zij vinden dat er nog altijd te veel beperkingen zijn. De belofte uit het coalitieakkoord om de btw op groente en fruit te verlagen... kan mogelijk niet worden waargemaakt omdat de systemen van de Belastingdienst niet voor 2026 kunnen worden gemoderniseerd. Dat hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst gezegd in de Tweede Kamer. De btw-belasting draait op systemen met de grootste technische achterstand. Wijzigingen in de regels betekent daardoor volgens de ambtenaren dubbel werk. En in Iran is een Franse toerist veroordeeld tot bijna negen jaar cel... voor spionage en anti-Iraanse propaganda. De man maakte foto's met een drone in een woestijn... en zit al meer dan anderhalf jaar vast. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaat zegt dat hij geschrokken is door de uitspraak en hij noemt het een politiek proces. Hij heeft de Franse regering opgeroepen om druk uit te oefenen op Iran... om de man zo snel mogelijk vrij te laten.